10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voor 16 miljoen mensen in Noord-Italië gelden sinds vannacht vergaande quarantainemaatregelen. Het gaat om de regio Lombardije, het gebied in en rond Milaan en 14 provincies, waaronder Reggio Emilia, Padua en Venetië. Gisteren steeg het aantal besmettingen in Italië ineens explosief met 1200 nieuwe besmettingen. Daardoor staat het totale aantal nu op 6000. 233 mensen zijn overleden. In een hals over kop belegde persconferentie zei premier Conte vannacht dat er sprake is van een nationale noodsituatie en dat zeer rigoureuze maatregelen niet uit konden blijven. Zwembaden, musea en sportscholen gaan dicht en in uitgaansgelegenheden moeten mensen minstens een meter bij elkaar uit de buurt blijven. De maatregelen duren in elk geval tot 3 april en treffen ongeveer 16 miljoen Italianen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in reactie op de noodmaatregelen in Italië dat er voorlopig niets verandert aan het reisadvies. En het dodental als gevolg van het instorten van een hotel in de Chinese stad Guangzhou is opgelopen tot tien. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen die met coronapatiënten in contact waren geweest. Volgens Chinese media liggen nog tientallen mensen onder het puin. Bij een ernstig verkeersongeluk niet ver van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 32 doden gevallen, melden Syrische staatsmedia. Een tankauto verloor de macht over het stuur en botste tegen twee bussen. Waarschijnlijk hadden de remmen het begeven. In de bussen zaten Sjiitische pelgrims uit Irak. Honderden gezinnen in Deventer hebben vanochtend hun huis moeten verlaten... omdat er een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. Daarom is de A1 tot 9 uur vanavond in beide richtingen afgesloten... tussen Deventer en Twello... en ook het scheepvaartverkeer over de IJssel is tijdelijk gestremd. Het weer is nog vrij helder, maar vanuit het westen trekt er vanochtend en vanmiddag wat regen over het land. Later vanmiddag klaart het voor een groot deel weer op. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10.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 Ja, een luid en duidelijk slotakkoord van het trio het legendarische trio, mag ik wel zeggen. Mulder en Mulder, goedemorgen. Welkom bij ZFM ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Vandaag eh, allemaal eh, bloemlezingen eh, uit de platenkast, zal ik maar zeggen. En ik verwacht eigenlijk ook nog een gast die iets komt vertellen over zijn carrière... met alle bijbehorende muziek. En we hebben ook nog nieuws over de eh, activiteiten in de regio... waarvan ik eh, bijvoorbeeld al kan vermelden dat het optreden vanmiddag in de Krocht... waar Joke Bruis zingt bij haar trio eh, volledig is uitverkocht. We gaan starten met Ruby Braff. just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby, once in a while. When that's forgiven. Oh, you're so forgiven. Just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby. so forgiving. Making Whoopi. Er is van alles wat vandaag, zoals ik al beloofd heb. En ehm, een volgend stukje is eh, meneer Red Norvo met zijn fantastische vibrafoonspel. Night and Day. Dat verwijst eh, Night and Day. Dat verwijst zeer waarschijnlijk ook eh, naar ZFM. De zender die immers dag en nacht in de lucht is. Ik ga nog een stukje draaien van eh, de Hammond meneer Jimmy McGriff. Met een klassieker, een standaard zullen we maar zeggen, in een mellow tone. thank mm -hmm. you Thank you. had beloofd eh, <laughs> Jimmy McGriff. En dat was hem helemaal niet. Maar ehm, deze gitaarklanken die zijn ook niet zomaar. Want die zijn uh, ter gelegenheid van het feit dat wij vandaag een speciale gast in het programma hebben. En ehm, dat is niemand minder dan uh, Klaas Fopma. Welkom Klaas. Ja, dankjewel Peter. Fijn dat ik erbij mag zijn vanochtend. Jij ehm, bent een eh, gekend, zoals de Belgen zeggen, gitarist en eh, zanger. En je hebt een cd gemaakt. En naar aanleiding daarvan ehm, heb ik het bedacht en leuk gevonden... om jou eh, in deze studio uit te nodigen om... A, iets te vertellen over jezelf. B, over je carrière. En C, over de laatste cd. Nou, dankjewel voor je uitnodiging. Ja. Uh, we gaan eh, door de uitzending heen gaan we en stukken draaien van jouw eh, cd. En we gaan, ehm, we gaan luisteren naar een aantal cd's die jij hebt uitgekozen. omdat er iets bijzonders mee is, omdat ze iets bijzonders voor jou hebben. En daar gaan we het dan over hebben. Maar ik wil eerst van jouw cd de titelsong draaien. Nobody Else but me. but me. I'm in love with a lover who likes me the way that I am. I have my faults, she likes my faults. I'm not very bright, and she's not very bright. She thinks that I'm grand, that's grand for me. She may be wrong, but if we get along, what do we care? Say we walking on the shore or swimming in the sea. When I am with her, I'm glad the guy who's with her is Nobody Else Me. Eh, dat klinkt als een klok, Klaas, deze cd. Nou, dankjewel. Je hebt daar een, eh, een heerlijke begeleiding bij. Ja. Wie zijn dat? Eh, op de piano Thijs Kuppen. Dan hebben we Sven Schuster op de bas. En op de drums Philip Tempels. Mooi. Ja. zijn allemaal goede vrienden van mij. Ik ken ze allemaal heel lang. En uh, het was heel leuk om met hen samen te spelen. En waarom ben jij gitaar gaan spelen? Ehm, dat is een hele goede vraag. <laughs> Eh, ik had broers en zusjes die gingen allemaal piano spelen. En ik kreeg allemaal eh, les van dezelfde juf, juffrouw Atema. Maar ik wilde iets anders. Ik vond gitaar altijd heel mooi. Dus eh, ik mocht op mijn elfde, geloof ik, gitaarles nemen. En dat ben je gaan uitbouwen. En op enig moment ben je de podia gaan beklimmen. Ja. Het begon, ik heb het eerst klassiek gitaarles eh, gehad. Dat, dat, vond ik eigenlijk niet zo leuk, maar ik durfde dat niet te zeggen tegen de juf. <laughs> dus dat heb ik eh, heel lang uitgesteld. En uiteindelijk eh, ben ik via de popmuziek uiteindelijk in de jazzmuziek beland. Maar ehm, volgens mij kan dat helemaal geen kwaad dat je ook een hele tijd klassiek hebt gehad. Is hartstikke goed, is hartstikke goed. Ja. Want menig gitarist zou daar jaloers op zijn. En je bent begenadigd met een goede stem. Dus dat heb je mooi weten te combineren. Ja, maar dat kwam pas veel later. Ik wist nooit dat ik kon zingen, maar ehm, dat kwam eigenlijk eh, via een vriendinnetje... waar ik een ballade voor zong. <laughs> ja, die vindt het eh, altijd mooi. En die zei, je hebt een mooie stem, daar moet je iets wat mee doen. En ik zei, nee joh, ik kan, dat kan, ik ja. kan ik niet. Maar eh, toen ben ik les gaan nemen, vond ik heel leuk. Ja. En nou, nu ben ik hier. Ja, en eh, je treedt overal op, eh, ofwel als gitarist, ofwel als zanger-gitarist. En soms als zanger. Nou, breed. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook mensen die jou geïnspireerd hebben op de gitaar. Ja. Allerlei stijlen, denk ik. Allerlei verschillende stijlen. En ja, natuurlijk niet alleen gitaristen, maar ook gitaristen. En, en één gitarist die je niet zo vaak als gitarist hoort... is Toots Tielemans. Die kennen we natuurlijk allemaal eh, met, met de harmonica. Echt geweldig mooi, heel melodieuze lijnen. Maar hij, eh, hij speelde ook eh, heel goed gitaar. En dan ging hij ook meezingen of meefluiten. Ja. En heel vrolijk en het, het, enthousiasme en plezier spat er altijd af bij Toets. En dat hoor je in, de opname die we zo gaan horen, hoor je dat ook. Ik weet van de geschiedenis van Toets dat hij op enig moment kreeg hij last met zijn gezondheid. Ja. Vele tientallen jaren geleden. Ja. En toen zei hij, ik ga geen gitaar meer spelen. Ik ga vanaf nu alleen nog maar uh, mondharmonica spelen. En hij is eh, begonnen zijn carrière. Eh, de grote sprong heeft hij gemaakt naar het onzekere Amerika. Waar hij onmiddellijk in allerlei orkesten als gitarist inderdaad eh, meedeed. Want hij was eigenlijk gitarist. En dat mondharmonica heeft hij maar een beetje erachteraan gesukkeld. Niet wetende dat dat zijn eh, grote ding zou worden. Ehm, we gaan luisteren naar een stuk van... Eh, van Toet Honeysuckle Rose. Het was een, eh, een hele bijzondere Toets Tielemans. Die dan eh, ook eh, unisono heet dat, hè? Unisono meedoet. Unisono, ja. Mee uh, neuriet en mee fluit doet hij ook vaak met zijn, zijn gitaarsolo. Ja, ik word er heel vrolijk van. Nou, ik denk velen. Ja. Ehm, goed, het is erg leuk, luisteraars, om ehm, een gesprek te hebben met een muzikant... die niet alleen speelt, maar ook zingt. En eh, onder zijn linkerarm allemaal instrumentalisten... en onze rechterarm allemaal zangers en zangeressen heeft meegenomen. Eh, waardoor hij geïnspireerd is. En die helemaal in het eh, plaatje vallen van de, deze uitzending. Om een voorbeeld te noemen van een instrumentalist. Zanger-instrumentalist. Ja. heb jij aangereikt Net King Cole? Ja, klopt. Wat heb je daarmee? Nou, dat was een van de eerste zangers die ik echt eh, ontdekte als, eh, toen ik nog eh, heel jong was, als, als jazzzanger. En ik had een LP en die... normaal speelde die met het, een trio, met, met bas en drums. Sorry, met <laughs> bas en, wat vergeet ik? Volgens mij gitaar. Hij speelde zelf piano. Ja, sorry, Hij gitaar natuurlijk. Maar toen had hij een cd en dat was eh, met drums erbij. Maar toen wilde hij toch die titel van uh, eh, Net Cole Trio houden. Dus die heette Net Can Cole en de Net King Cole Trio. <laughs> kan je toch op vier uit. Ja, <laughs> oké. Okay. Ehm, wij gaan eh, luisteren naar een nummer met een prachtige titel... You call it madness, but I call it love. Net King Cole. I can't forget the night I met you. That's all I'm dreaming of. And now you call it madness, but I call it love made a promise to be faithful by all the stars above. And now you call it madness, but I call it love. heart is beating, it keeps repeating for you constantly. You're all I'm needing, so I am pleading. Please come back to me. You made a plaything out and what were you thinking of? For now you call it madness, but I call it love. anything out of romance? And what were you thinking of? For now you call it madness, but I call it love. Miskenbaar, Ruby Braff en Scott Hamilton. De Milkmans matinee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat die... <laughs> de middag van de melkboer. Daar hebben we allemaal onze eigen, eh, eh, eh, eh onze eigen beelden bij. Laat ik ja, daarbij ja. houden. Ehm, Klaas, jouw eh, cd... Uh, luisteraars, we zijn, ik ben in gesprek met vandaag Klaas Fopma... zanger-gitarist Ter gelegenheid van het feit dat hij een eh, nieuwe cd heeft uitgebracht. En die heet Nobody Else But Me. En waar kunnen wij die cd eh, beluisteren op de media? Nou, je kan, eh, hij staat op Spotify. Dus kan je gewoon op Klaas Vopma zoeken. en Dan kom je meteen goed uit. Oké. je kan ook bij iTunes luisteren. Kan je hem zelfs kopen. Hem downloaden. Oké. Of je kan naar mijn website gaan en mij een mailtje sturen. Dat is www Vopma.nl om het makkelijk te maken. <laughs> Nou, hartstikke goed. En een, een naam om te onthouden, Klaas Vopma. Ja. Eh, op jouw cd, Klaas, staan eh, eh, stukken die interessant zijn... en allemaal, laat ik zeggen, van verschillende pluimage zijn. Ja, klopt. En ehm, ik zie hierop staan bijvoorbeeld Saturday Night... is the loneliest night of the week. Ja, dat, eh, dat is soms zo. Hè? Als, je, als je liefje je, verlaten heeft... Ja. dan eh, zijn die zaterdagavond soms heel moeilijk om door te komen. Ja, en dat is eh, al heel lang geleden is daar een, <laughs> een compositie van gemaakt. Ja. En heb jij speciale reden om dit nummer? Of is, is het qua akkoorden gewoon een lekker nummer? Nou, ik vind een, en, de akkoorden zijn heel mooi. Ik vind die tekst heel leuk... Alleen de akkoorden en de melodie is eigenlijk heel, is een soort vrolijke melodie. Terwijl de tekst bij wel een beetje zielig is. Dus ik dacht, ik begin met een soort zielige intro om de sfeer een beetje te zetten. Nou, we gaan luisteren. Klaas Fopma, Saturday Night is the loneliest night of the week. Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night when my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, cause that's the night friends come to call. And Monday to Friday goes fast. Another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek. Until I hear you at the door. Until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night kwartet van Klaas Fopma. A Saturday Night is the loneliest night of the week. Ook een, eh, een eh, goed gekozen nummer is mijn persoonlijke mening, Klaas. Nou, dankjewel. Ja. Ehm, jou, eh, jij had gitaarles klassiek bij een mevrouw. En, Klopt. En later ben jij overgestapt naar het populaire, durre en vooral genre. Ja. En heb je natuurlijk niet bij die mevrouw gedaan. Nee, die mevrouw die was puur eh, klassiek. En was ook heel erg eh, goed daarin. Eh, en pas veel later, ja, eerst heb ik het zelf een beetje, zoals veel mensen doen, een beetje pielen met gitaren en met liedjes meezingen en popmuziek. En toen later ontdekte ik de jazz. En ehm, toen ben ik op zoek gegaan naar een leraar. En die leraar die was Martien Oster. En die speelt nog steeds overal. Een zinnig goede gitarist. En eh, daar heb ik eh, anderhalf jaar les gehad. En daar heb je kneepjes van het vak geleerd. Zo. Ja, ja heel, heel veel dingen over uh, poe, akkoorden en toonladders en solo's uitzoeken en oh, techniek. dat doet mij aan herinneren dat ik zelf ook gitaarles heb gehad. Peter. En maar en het leuke daarvan was, ik eh, had les van een, eh, een, eh, een, oude man, een Ambonees. Oh ja? En ehm, die, een, een, bekende um, Zeeuwse gitarist, Joop Soluta. En het leuke van hem was dat hij zei... Wij ga, ik ga jou les geven in de stukjes die jij aandraagt, die jij leuk vindt. Oh ja. Nou, dat vond ik geweldig. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Want het was altijd eh, voorgeschreven wat je moest doen. En nu kwam ik bij een man en elke week had ik een paar stukken. Zeg ik, en allemaal jazzstukjes. stukjes En, nou ja. Eh, en eh, dus, nou, dan maakte hij de akkoorden erop in een schriftje. <laughs> Met uh, keurige lijntjes ertussen. En, en de, week erop kende ik dat. En dan gingen we dat samen door. Oh, wat leuk. Maar goed, Martin Oster. Ja. En eh, die heeft eh, talloze cd's eh, gemaakt waar die ook meespeelt of soleert. Zeker weten. En ik heb van jou nu gekregen cd met een van mijn helden. Dr. Lonnie Smith, de <clears throat> man van het Hemmentorgel. En ehm, daarvan gaan we luisteren naar een bijzondere uitvoering van het stuk Sweet Georgia Brown. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat is helemaal nog de vraag of wij dat gaan doen. Dat klopt. eerste uur ZFM alweer bijna ten einde, luisteraars. Ehm, deze uitzending die, ehm, wordt gekenmerkt door verhalen van de gast van vandaag... gitarist-zanger Klaas Fopma. En ehm, zometeen na journaal en reclame komen wij graag terug voor nog een uur ZFM Jazz op zondag.